Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Libanon zijn gisteren honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het instorten van de nationale munt. Gisteren daalde het Libanese pond naar een nieuw dieptepunt ten opzichte van de dollar. Op meerdere plaatsen in het land blokkeerden demonstranten snelwegen. In Beirut gooiden ze stenen naar de politie en soldaten, wat met traangas werd beantwoord. Premier Diab heeft zijn afspraken van vandaag afgezegd. In Californië heeft de politie na een klopjacht een man doodgeschoten. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De man was al sinds woensdag op de vlucht. De 26-jarige Amerikaan werd ervan verdacht dat hij woensdag de assistent van de sheriff in een hinderlaag had gelokt en hem in zijn gezicht had geschoten en dat hij een voorbijganger had gedood. Daarop begonnen agenten een klopjacht langs de Californische kust. Door een nieuwe wet om witwassen tegen te gaan... lijken veel bedrijven die in cryptomunten handelen te zijn gestopt. Van de 75 bedrijven die door de wet een vergunning moesten aanvragen... hebben maar 48 dat ook daadwerkelijk gedaan. Het is voor de Nederlandse bank onduidelijk wat er met de andere bedrijven is gebeurd. Mogelijk zijn de hoge kosten die ze door de nieuwe wet moeten maken... de reden om te stoppen met de handel in munten zoals de bitcoin. Het internationale strafhof heeft de strafmaatregelen van president Trump... tegen medewerkers die onderzoek doen naar mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdrijven veroordeeld. Volgens het strafhof ondermijnen de maatregelen de gezamenlijke inspanning... om straffeloosheid te bestrijden. En ook minister Blok is bezorgd. Hij stelt zich vierkant achter het strafhof op. President Bouterse van Suriname legt zich neer bij de wil van het volk. Dat zei hij in een reactie op de verkiezingsuitslag... waarbij zijn eigen partij NDP fors verloor... en oppositieleider Chan Santoki de grootste werd. Volgens Bouterse heeft hij lang met Santoki gesproken... vooral over het afhandelen van lopende zaken. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht nog rond 14 graden. Overdag in het noorden eerst bewolkt. Verder periode met zon en maxima van 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.